uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is een meisje van 11 doodgeschoten door haar Nederlandse buurman. Haar vader en moeder raakten gewond. De Nederlandse man zal jaren ruzie met zijn Britse buren hebben. Hij schoot met een vuurwapen door de heg die hun tuinen scheidt. Hij en zijn vrouw zijn opgepakt. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 86 extra gebruiksklare kernwapens bijgekomen. Sinds het einde van de Koude Oorlog, ruim 30 jaar geleden, nam het aantal kernkoppen juist af. Maar die trend lijkt nu gebroken, meldt een Zweeds onderzoeksinstituut. Er zijn in totaal negen landen met kernwapens. Rusland heeft de meeste kernkoppen, gevolgd door de Verenigde Staten. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en was s'nachts onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. In Australië zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een bus. 25 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 40 inzittenden kwamen van een bruiloft vandaan... toen hun bus over de kop ging op een grote rotonde. Onduidelijk is nog waardoor. De buschauffeur is opgepakt. De bekende miljardair en filantroop George Soros stopt ermee. Hij is nu 92 en draagt de controle van zijn imperium over aan zijn zoon Alexander... die het volgens hem heeft verdiend om zijn vader op te volgen. De organisatie van Soros is in meer dan 120 landen actief... en ondersteunt organisaties die opkomen voor burgerrechten, vluchtelingen, persvrijheid en goed onderwijs. Het weer nu nog zo'n 17 graden, maar vanochtend warmt het met de zon al snel op. Het wordt opnieuw zomers warm met 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. In de middag zijn er af en toe wat wolken.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 voor de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. Sinds de dam in Oekraïne is verwoest is het waterpeil van dat koelwater flink gedaald. Het Oekraïnse leger zegt drie dorpen in het zuidoosten te hebben heroverd. Het zijn de eerste overwinningen die Oekraïne opeist sinds de start van het tegenoffensief. In Breda zijn gisteravond laat straten onder water komen te staan... doordat een waterleiding was gesprongen. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan... waar een scooter in is verdwenen. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat vanochtend het lek in de leiding is gedicht.